Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een partijconventie. Hoewel de SPD bij de verkiezingen met 25,7 een lichte winst boekte... ten opzichte van vier jaar geleden... bleef de partij ver achter bij de 41,5 van het CDU van Angela Merkel. Steinbrück was van, van 2005 tot 2009 minister van Financiën onder Merkel. Bij een explosie in het centrum van Parijs zijn zeker drie mensen omgekomen. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in de kelder van een appartementencomplex. De slachtoffers waren daar bezig met het verplaatsen van een brandstoftank. Mogelijk liggen er meer mensen bedolven onder het puin. De brandweer zegt dat speurhonden dat hebben aangegeven. Het plan van de NS om meer treinen te laten rijden tussen Amsterdam en Brussel valt goed bij belangenverenigingen. Reizigersorganisaties zijn blij dat de reiziger straks meer keuze krijgt. Als alternatief voor de Vira komen er hoge snelheidstreinen en intercities en de Benelux-trein komt terug. Vanaf 7 oktober gaat die 10 keer per dag rijden van Den Haag naar Brussel en vanaf eind volgend jaar 16 keer per dag van Amsterdam naar Brussel. Het kabinet, dat heeft ingestemd met het plan van de NS, spreekt van een acceptabele oplossing. Bij een bomaanslag in Syrië zijn zeker 30 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Bij een moskee in een dorp even ten noorden van Damascus ontplofte een autobom. Er waren toen veel mensen vanwege het vrijdagmiddaggebed. Volgens het observatorium is het dorp waar de aanslag plaatsvond geen bolwerk van rebellen of van het regeringsleger. Het weer, het blijft helder vanavond en vannacht en daardoor koelt het flink af. Morgen is het net als vandaag zonnig, maar er staat een stevige oostenwind en daardoor voelt het wat kouder aan. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad is er een ongeluk gebeurd op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Tussen Numansdorp en het knooppunt Hellegatsplein staat 2 kilometer.